Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Het aantal ebola-patiënten in Liberia is flink afgenomen. Artsen zonder grenzen zegt dat het in het land de goede kant op gaat... maar waarschuwt voor te veel optimisme. Liberia is het zwaarst getroffen van de West-Afrikaanse landen waar ebola heerst. Het afgelopen weekend was nog maar een derde van de bedden in ebola-klinieken bezet. Een van de klinieken van Artsen zonder grenzen in Liberia... heeft op dit moment geen enkele ebola-patiënt. De voormalige Russische president Gorbachev heeft in Berlijn een applaus gekregen bij de start van de festiviteiten om de val van de muur te herdenken. Bij Checkpoint Charlie zei de oud-president dat hij er trots op is dat hij een beetje heeft kunnen bijdragen aan de manier waarop we nu leven. De inmiddels 83-jarige Gorbachev wenste de Berlijnse burgers geluk en zei dat iedereen profijt heeft van een goede relatie tussen Duitsland en Rusland. En daarmee verwees hij naar de spanningen rond Oekraïne. Dit jaar zijn 40 websites offline gehaald waar mensen werden verleid hun DigiD in te loggen. Dat zegt minister Plasterk. Via zogenoemde phishing sites proberen criminelen gebruikersnamen en wachtwoorden te achterhalen. Met die gegevens kunnen ze bijvoorbeeld toeslagen van overheidsdiensten op hun eigen bankrekening laten uitbetalen. Minister Plasterk is bezig DigiD veiliger te maken. Zo krijgen gebruikers voortaan een mail als hun gegevens zoals wachtwoord of rekeningnummer veranderd zijn. Een jager uit België heeft zichzelf met zijn eigen geweer doodgeschoten. De man was in West-Vlaanderen om te jagen en toen hij zijn geweer uit de auto pakte ging het per ongeluk af. De 69-jarige man werd in de borst geraakt en overleed onderweg naar het ziekenhuis. Het weer, alleen aan de westkust nog wat buien, mogelijk met onweer. Het staat een stevige zuid- tot zuidoostenwind en het koelt af naar 8 tot 6 graden. Morgen aan zee kans op een bui, landinwaarts geregeld zon. En dan blijft het waaien en dan is het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Show.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 If you really love the music, no matter what age, color, or gender you are, we just want you to gather around and enjoy these sweet sounds. Let us take you to some places where you see smiles on faces, beautiful people all over the world types of different races. So if you were with me, party people, and you still don't have a clue, put those hands to the sky because you know what to do. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Ibiza. Are you ready? is Hell Deep Radio. vrijdagavond. Je weekend is weer begonnen. See it in the house. En ja, mijn naam is DJ JK. En we trapten af met deze nieuwe van Chocolate Puma en Firebeats. I can't understand hier Wij zien het op jouw CFM Zandvoort. En even een klein bedankje aan Oliver Heldens, want daar hebben we even van geleend. Wat een waanzinnige plaat. Hij is nog niet uit, maar ik kon het niet laten. Ik moest hem gewoon draaien. Ik moest hem hebben. En dat heeft veel met die platen, hè. Ja, de komende twee uur zie het op jou, CFM antwoord. Wat kunnen we allemaal verwachten de komende twee uur? Natuurlijk gaan we eens eventjes kijken wat er allemaal is neergeploft in onze mailbox. En aan het aantal mailtjes te zien zit hier lekker vol. Dus hou me hier gewoon het komende uur. Dan komen ze vanzelf allemaal voorbij. Natuurlijk, heel veel nieuwe muziek. En je brandt er nog net niet je vingers aan. En over vingers gebranden. Dennis Oftewel Dion Sydney, hij is er vanavond ook bij. Hij zegt nou, de plaatjes, oeh. Ik zou zeggen, de tweede uur. Helemaal non-stop in de mix. Dion Sydney, hier op jouw 106.9. En wat ook lekker is, dat is deze plaat. Jessica Garcia, The World Keeps Burning. think I need a cup of tea. The world keeps burning. I need a cup of tea. The world keeps burning. op de zender. David Guetta, je kent wel met Dangerous. Maar ditmaal is een keer in een wat ruigere versie. En laat het maar over aan Steve Aoki. Als hij niet met taarten gooit, kan hij ook een hele goede plaat maken. Ongelooflijk, lekker knallend. En ja, we naderen alweer het einde van het jaar. En dat betekent maar één ding. De eindejaarsfeestjes. En zo hebben we ook We Love 2015 in de lichtfabriek. En ja, het is inmiddels een echte Haarlemse traditie geworden. New Year's Eve in de monumentale lichtfabriek. De drie zalen van deze fantastische locatie vormen tijdens We Love 2015... tot in de allervroegste uurtjes het decor voor het grote oud en nieuwfeest van Haarlem en omstreken. Ja, op New Year's Eve zullen we, net als voorgaande jaren, van alle drie de zalen van de lichtfabriek gebruik maken. Dat betekent dus ook dat de grootste zaal van de lichtfabriek, de turbinehal, weer gebruikt wordt. Helaas kan de turbinehal nog maar sporadisch ingezet worden voor nachtevenementen, maar tijdens We Love 2015 zal hier groot worden uitgepakt. Er zal deze keer een extra grote show uit de Hoge Hoed worden getoverd. Deze New Year's Eve editie wordt er één om niet snel te vergeten. Met een fantastisch decor, een nieuw geluidssysteem. CO2-kanonnen, confetti en de champagne- en cocktailbar. Deze mogen uiteraard niet ontbreken. Het oud en nieuw feest en de lichtfabriek zijn al jaren een winnende combinatie. Dat weet iedereen in Haarlem en omstreken, maar dat weten de DJ's ook. De Hall zal groot worden door Taste It. Met in de line-up enkele grote nationale house DJ's aangevuld met Haarlemse talent... wat uiteraard niet mag ontbreken. Het Oliehuis staat ieder jaar van begin tot eind afgeladen vol en dat zal dit jaar niet anders zijn. Hier vind je de populaire crossover sound, ontkeur de champagne en ga los op een mix van R&B, cheeky hip-hop, future house, trap, classic, disco, carriage en aanverwante stijlen. Het Energiehuis zal dit jaar een feest van herkenning zijn. Want hier vind je alleen de lekkerste 80s en 90s hits. De rete populaire 80s en 90s sound maakt een grote revival deur. Dus hou rekening met een hete avondje. Ja, voor de vroege vogels onder ons zijn er 200 early bird tickets beschikbaar. Voor slechts 24,95. Ja. Mitch natuurlijk, een van de eerste 200 kaarten weet te bemachtigen. Tickets zijn online verkrijgbaar via Ticketscript. En de reguliere tickets zijn verkrijgbaar vanaf 30 euro. Dus daar kun je toch nog weer eventjes een glaasje champagne voor halen. Of een, natuurlijk een biertje of een colaatje als je de bob bent deze avond. Ja, de voorgaande edities eh, waren in de voorverkoop uitverkocht. Dus wacht niet te lang en verzeker jezelf zo snel mogelijk van een ticket. Dus tot 31 december. En wil je gelijk een kaartje gaan eh, kopen? Doe dat dan op de site van Ticketscript. Ja, je hoorde het al, 80s en 90s sound. Hij is weer helemaal terug van weg geweest. En als je het over 80s en 90s sound hebt... Wat is er nou beter als One Do Project met King of My Castle. Helemaal lekker. In een nieuw jasje gestoken door Joseph Bamba remix. Hij komt binnenkort uit op het label van Pacha. Die hele grote discotheek op Ibiza. Dus nu, Wamdo Project. Op jouw CFM voor dit is See It. Tot aan 11 uur. De hete beats. Must be a reason why I'm king of my castle. Must be a reason why I'm freeing my trapped soul. Must be a reason why I'm making examples of you. Oh. Must be a reason why I'm king of my castle. Must be a reason why I'm freeing my trapped soul. Must be 106.9 ZFN ZFM only one that I get deeper with is my bay jacking it with my baby. The only one that I get deeper with is my bay jacking it with my baby. The only one that I get deeper with is my babe, Jackie, with my babe. Payback Leuk met B. Alweer eigenlijk een klassieker, want wat is hij lekker. Zullen we eens kijken of we nog wat in de mailbox hebben? Jazeker. Escape from Reality at Beatlovers. Het aftellen tot de 16e editie van Beatlovers is begonnen. Het belooft een meer dan spectaculaire avond te worden. Zaterdag 8 november in Ahoy, Rotterdam. Waar jij met je vrienden een geweldige Escape from Reality kunt beleven. Afgelopen weekend is de timetable voor dit unieke feest al bekendgemaakt. Met grote namen in de line-up zoals Dubs, Sydney Samson, The Flexicon en MC Sef. En heel wat meer. Ik ga ze zo even allemaal opnoemen. Daarnaast mag Beatlovers onthullen dat 010 Tricks en Groove Kings extra indrukwekkende optredens zullen verzorgen deze avond. Dat de Beatlovers graag even wil ontsnappen uit de reality is te merken aan de ticketverkoop. De hoteltickets zijn inmiddels al uitverkocht en momenteel is al meer dan 75% van alle Beatlovers regular tickets verkocht. Wees er dus snel bij en bestel de tickets eh, op de site van Ticketscript. En zorg ervoor dat jij als echte Beatlover dit evenement niet mist. Dus, de kaarten, de Late bird tickets, 37,5 euro inmiddels. Tot dinsdag zijn de regular tickets nog beschikbaar. Helaas, daarvoor ben je te laat. Dat waren 32,5 euro. Heb je toch een drankje extra kunnen doen. Dus nu ben je gewoon 37,5 euro kwijt. Maar wat een line-up. Ik zie hier Stefan Filijn. Back-to-back met, eh, met Under Control. Frankie Rizardo. Ik zie hier Gregor Salto en Gennaro en Villa. The Juvenair. Shermanology, Jay Hardway. Dubs, Sidney Sampson. Dyna versus Fato Gonzalez Futuring MC Chen. Eh, Johnny 500, eh, Abstract. Live J, Face DJ Ruud, Lady B. Biggie en MC Elton Jonathan. En het hosted bij MCVI. En dan ook nog de Flexicon, featuring MC Zef. Ik zeg, helemaal gezellig dit feestje. En wat ook helemaal gezellig is, is de nieuwe van de Shapeshifters. Featuring Barry Farley, Be Free. En hou je radio aan, want zometeen dat tweede uur van Zie Het. Op jouw CFM Zandvoort. The one and only DJ Dion Sydney. Een uur lang in de mix. muziek hier bij See It op jouw CFM Zandvoort. De Shapeshifters featuring Barry Farley, Be Free. En ja, een plaat die al hoog bij mij op mijn verlanglijstje staat. Dat is de plaat van Fox Stevenson, Sweet. En ja, als je hem eenmaal hoort, hier word je toch gewoon vrolijk van. Fox Stevenson, slechts 20 jaar jong. En met deze plaat gaat hij nog hele hoge ogen scoren. Hier natuurlijk bij See It op CFM's antwoord zet je radio gewoon lekker wat harder. Het mag. De buren zijn thuis. to get a drink of soda pop around here. Here, here, here, here. On the They can't handle it. Trying to take me out to dinner, I cancel it. You're not into it? I'm not into it. I already know the game and I've been through it. They can't handle it? They can't handle it. Trying to take me out to dinner, I cancel it. You're not into it? I'm not into it. I already know the game and I've been through it. They can't handle it? They can't handle it. Trying to take me out to dinner, I cancel it. You're not into it? I'm not into it. I already know the game and I've been through it. They can't handle it? They can't handle it. Even though they know I really ain't into it. You're not into it? I'm not into it. I already know the game and I've been through it. They can't handle it. They can't handle it. Trying to take me out to dinner, I cancel it. You're not into it. I'm not into it. I already know the game and I've been through it. They can't handle it. They can't handle it. Trying to take me out to dinner, I cancel it. You're not into it. I'm not into it. I already know the game and I've been through it. They can't handle it. They can't handle it. Trying to take me out to dinner, I cancel it. You're not into it. I'm not into it. I already know the game and I've been through it. They can't handle it. They can't handle it. Even though they know I really ain't into it. You're not into it. I'm not into it. I already know the game and I've been through it. They can't handle it. They can't handle it. Trying to take me out to dinner, I cancel it. You're not into it. I'm not into it. I already know the game and I've been through it. They can't handle it. They can't handle it. Trying to take me out to dinner, I cancel it. You're not into it. I'm not I'm not into it. I already know the game and I've been through it. They can't handle it. They can't handle it. Trying to take me out to dinner, I cancel it. You're not into it. I'm not into it. I already know the game and I've been through it. They can't handle it. They can't handle it. Even though they know I really ain't into it. You're not into it. I'm not into it. I already know the game and I've been through it. They can't handle it. They can't handle it. Trying to take me out to dinner, I cancel it. You're not into it. I'm not into it. I already know the game and I've been through it. They can't handle it. They can't handle it. Even though they know I really ain't into it. You're not into it? I'm not into it. I already know the game and I've been through it. They can't handle it? They can't handle it. Trying to take me out to dinner, I cancel it. You're not into it? I'm not into it. I already know the game and I've been through it. They can't handle it? They can't handle it. Trying to take me out to dinner, I cancel it. You're not into it? I'm not into it. I already know the game and I've been through it. They can't handle it? They can't handle it. Trying to take me out to dinner, I cancel it. You're not into it? I'm not into it. into it. I'm not into it. I already know the game and I've been through it. They can't handle it. They can't handle it. Trying to take me out to dinner, I cancel it. You're not into it. I'm not into it. I already know the game and I've been through it. They can't handle it. They can't handle it. Trying to take me out to dinner, I cancel it. You're not into it. I'm not into it. I already know the game and I've been through it. They can't handle it. They can't handle it. Trying to take me out to dinner, I cancel it. You're not into it. I'm not into it. I already know the game and I've been through it. They can't handle it. They can Shift Key 3. Free, Not Into It. Hierbij zie je het op jouw CFM Zandvoort. En daarvoor die heerlijke plaat van Fox Stevenson, Soda Pop. Ja, we hadden het er al eerder over, deze uitzending. Oud en nieuw. Ja, haal nu vast je kaarten, want anders ben je te laat. En zo ook voor Apenkooi, New Year's Eve, de Final Gym. De aller, aller, allerlaatste editie van Apenkooi ooit belooft een bijzondere te worden... Na tien prachtige jaren is het tijd om af te sluiten met nog één mega knolfeest. Apenkooi gaat nog één keer helemaal tot het gaatje en alles wordt uit de kast getrokken. Iedereen is wel eens op een apenkooi geweest. Utrecht, Rotterdam en het Marie Heinekenplein hebben al laten schudden. De allerlaatste apenkooi vind je tijdens Oud en Nieuw net als de voorgaande jaren plaats in de Westerunie. Westerliefde en Transformatorhuis. En ja, wie niet komt, die is gek. Hijs je voor de laatste keer in een lekkere outfit en maak je klaar voor de laatste apenkooi-dansjes tijdens Oud en Nieuw. Voor bijzondere acts, een scala aan toffe DJ's en een wel heel bijzondere middernachtmoment. Kortom, het wordt een groot hysterisch feest, want het is immers de Final Gym. De Westerunie wordt omgebouwd tot de Gouden Kooi en wordt één grote glitterbende. Neem een golden shower, ga helemaal los met de Gouden Wijven en accepteer die dance battle van je medakooi carpers. Nederlandse DJ-helden Benny Rodriguez en Tom Trago zijn van de partij en gaan de Unie helemaal op zijn kop zetten. Ja, Apenkoits, grote hitjesklapper Mikey Nice host de Westerliefde en weet als geen ander hoe hij dit doen moet. Samen met zijn vrienden wordt het één grote kleurenbende. Blijf thuis niet te lang voor de spiegel staan, want Apokoi heeft nog wat mooie outfitjes voor je in petto. Ja, in het Transformatorhuis alias de gym gaan we bootycampen als nooit tevoren. Zorg voor een goede warming-up, want de klimrekken en glijbanen, ze staan voor je klaar. De transen brengt spetterende live acts met Dio Live en Typhoon met zijn clubshow. De grote festivalhit van het jaar en Apelgooi's grote vrienden van Caps. zullen de avond als van ouds helemaal aftoppen. Ja, last but not least, tadadada, hebben ze de enige echte kalnoten karaoke. De line-up is weer één om, ja, één om van je vingers af te likken. Wacht de meest uiteenlopende genres. Van feestklappers tot hiphop, house tot disco. En ja, binnenkort wordt de hele line-up bekendgemaakt. Ja, met Apokooi, de Final Gym, ga je mega knallen het nieuwe jaar in. En ja, voor extra informatie, de 31 december. Hij staat vast en zeker op je agenda. Vrij nemen. En ja, de pre-sale, hij is al gestart via de site van p Logic. Zeg je nou, ik wil eventjes kijken hoe het op Facebook zit met Apenkooi. Dan kan ook www.facebook.com slash apenkooi. Ze hebben ook een hele mooie website www.apenkooi.com. Even een paar namen nog. Benny Rodriguez, Tom Trago, Boris Werner, Basement Sound System, Elias Matian, Mikey Nice, Chris Cross Amsterdam, Hitmeister Pim, Sunny, Dirtcaps Typhoon, Dio, Cinnamon, back-to-back met Vic Creese, Valerio en Team Oli en Apenkooi DJ Team... Dat zijn echt al een paar namen die bekend zijn gemaakt. En ja, een naam die ook al bekend is gemaakt. Vanavond in de uitzending. The one and only DJ Dion Sydney. Zometeen na die klok van 10. Lekker hier. Knallen in de CFM studio. En je kunt ook meekijken. Gewoon even naar de site www.cfmzandvoort.nl Voor de live link. Voor jouw CFM Zandvoort. Kijk je in de studio. Gauw door met lekkere muziek. En dat doen we met Hey You. Hey you, hierbij zie je het op jouw CFM Zandvoort. En speciaal voor onze enige echte DJ Dion Sydney had een verzoekje. Hij zegt, ken je die plaat van I'm an Albert Ross? Oftewel Aaron Chupa? Speciaal voor jou Dennis. tot aan het nieuws eh, en weer van 10 uur. En zometeen, ja, zometeen, de one and only DJ Dion Sydney. Dennis, ben je er al helemaal klaar voor? Want ik zie, ik zie jou hier met kabeltjes uh, sjouwen nog. Even de laatste loodjes. Ben je er klaar ah, voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Wat zit er vanavond allemaal eh, in jouw programma? Uh, nieuwe Axwell en Ingrosso. Doe maar. Heb jij die al weten te bemachtigen? Ja, de nieuwe single.